Citydijkers met het ROS Journaal. Reddingswerkers hebben de hele nacht naar overlevenden gezocht... van een Russische raketaanval op een flat in de oostelijke stad Dnipro. Zeker 14 mensen kwamen om het leven en 64 anderen raakten gewond. Het aantal slachtoffers zal de komende dagen vermoedelijk nog verder stijgen... zegt president Zelensky. Ook hoofdstad Kiev en Kharkov zijn door raketten geraakt. In Emmen is een hulpverlener omgekomen bij een steekpartij. Die vond plaats in een jeugdzorginstelling in de Stationstraat. Er rukten meerdere hulpdiensten uit, maar die konden de vrouw niet meer helpen. De politie heeft twee mannen aangehouden, één van hen in het centrum van Emmen... en later de ander die op de vlucht was geslagen. Het pijl van de Maas zal naar verwachting vandaag het hoogste punt bereiken... en op een aantal plekken nog buiten de oevers treden, verwachten de waterschappen... De grote hoeveelheden regen van de afgelopen dagen zorgden vooral in het westen van het rivierengebied voor wateroverlast. Het waterschap Rivierenland verwacht vandaag droger weer dan gisteren, maar laat de gemalen nog wel op volle toeren draaien. De presidentsverkiezingen in Tsjechië zijn in een nek-aan-nek race geëindigd. De Tsjechische oud-generaal Pavel won van oud-premier Babiš, maar het verschil tussen de twee is minimaal. Pavel kreeg 35,4% van de stemmen en Babiche 35%. Daarom is over twee weken een tweede stemronde nodig. In de privéwoning van de Amerikaanse president Biden zijn niet één, zoals donderdag gemeld... maar zes geheime overheidsdocumenten gevonden. meldt de advocaat van de president. De documenten hadden volgens de wet ingeleverd moeten worden bij het Nationaal Archief... Het ministerie van Justitie gaat onderzoek doen naar de gang van zaken. Het weer vanochtend vanuit het noordwesten meer bewolking en ook af en toe wat regen. Het waait hard, vooral aan de kust. En het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file bij de afrit Haarlem-Zuid 3 kilometer met 10 minuten vertraging.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 I remember it every restless night. We were so young then, we thought that everything we could possibly do was right, and we moved. tell me when did and I never meant to hurt you. vast, neem me mee. Ik begrijp het leven zoveel beter als je voor me staat.